ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Mensen die de weg op gaan moeten opnieuw voorzichtig zijn. Het KNMI waarschuwt dat wegen opgevroren en dus glad kunnen zijn. En ook is er vannacht bijna overal weer sneeuw gevallen. De ANWB houdt er rekening mee dat er ondanks de kerstvakantie weer files kunnen ontstaan. Gisteren waren op de wegen buiten de steden ruim 500 ongelukken gebeurd. Bij één daarvan vielen doden. De Poolse politie heeft het vermiste bord boven de poort bij Auschwitz teruggevonden. Het ijzeren opschrift met de tekst Arbeid macht vrij is in drie stukken gezaagd. Er zijn vijf mannen aangehouden, ze worden verhoord. Het motief is niet bekend. Er was in Polen een beloning uitgeloof van ruim 27.000 euro voor de tip die tot de fonds zou leiden. Op drie bedrijven waar Q-koorts heerst wordt vandaag begonnen met het doden van drachtige geiten en schapen. De dieren die moeten worden gedood hebben een kleurtje gekregen om ze te herkennen. Ze worden eerst verdoofd en daarna krijgen ze een dodelijke injectie. De kadavers gaan dezelfde dag nog naar een destructiebedrijf. NRC Media komt definitief in handen van mediabedrijf Het Gesprek en investeringsmaatschappij Egeria. Volgens eigenaar de persgroep is de deal rond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. NRC Media, eigenaar van NRC Handelsblad en NRC Next, zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaren. De 14-jarige zeilster Laura Dekker is opgedoken op Sint Maarten. Ze werd daar herkend van het internationaal opsporingsbevel. Hoe ze op Sint Maarten is beland en hoe het met haar gaat wil de politie niet zeggen. Geprobeerd wordt nu haar zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Laura Dekker werd vrijdag als vermist opgegeven. Ze wilde solo de wereld rondzeilen, maar de rechter stak daar een stokje voor. Het weer. Opnieuw winters met de middagtemperatuur rond het vriespunt. Eerst droog, maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden sneeuwen.